Ook krijgen ze een eenmalige uitkering van 1200 euro. Om de zorgsector aantrekkelijker te maken voor nieuw personeel gaan de salarissen van leerlingen en stagiaires omhoog. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door de vakbondsleden. Vakbond CNV wil dat alle werknemers voortaan standaard 30 uur per week werken... in plaats van 36 tot 40 uur. CNV-voorman Fortuyn maakt zich zorgen over de hoge werkdruk en burn-outs... en wil dat mensen werk en privé beter kunnen organiseren. De Belastingdienst heeft ook de afgelopen drie jaar de wet overtreden... bij controles op de kinderopvangtoeslag. Dat schrijven Trouw en RTL Nieuws. Staatssecretaris Snel heeft eerder gezegd dat de fiscus zich sinds 2016... bij de controles aan de wet houdt... maar uit interne verslagen van de Belastingdienst zou blijken dat dat niet klopt. Duikers zijn bij White Island in Nieuw-Zeeland begonnen met zoeken naar de laatste twee slachtoffers... van de vulkaanuitbarsting begin deze week. Een lichaam werd al eerder gezien door hulpverleners... maar kon tot nu toe nog niet worden geborgen. Waar de andere vermiste is, is nog onduidelijk. Gisteren werden al zes lichamen van het eiland gehaald. Het dodental van de vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland staat daarmee op 14. En een zonnebril van John Lennon heeft op een veiling in Londen 165.000 euro opgeleverd. De ex-Beatle had hem eind jaren 60 laten liggen... in de auto van de chauffeur van Ringo Starr en George Harrison...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 has found a better way. skies. Well, its precious beauty lies just beyond the eye. It goes running through the soul like the stories told of oh, old. for play. It's a whipped cream day. I wait for it the whole year round. Those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. The world is your snowball, see how it grows that's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar date. What if spring is late? In winter, it's a marshmallow world. It's a marshmallow day in the winter when the snow comes to cover the ground. It's the time for play. It's a whipped cream day. And we wait for it the whole year round. Just you remember that those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. You must remember that the world is your snowball. See how it grows. That's how it goes. Whenever it snows, the world is your snowball. Just for a song, get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar day, but if spring is late, in winter it's a marshmallow world.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 i have a happy holiday. Everyone down You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen Comet and Cupid, Donner and Blitzen But do you recall The most famous reindeer of all Is it Herman? No Is it Sherman? No Is it Eddie?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 You better keep your nose a red, red rose. You better keep your beak all pink and sleek. You better keep your schnoz maroon because you will go down in history. jullie allemaal fijne dagen